Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Honderden boeren hebben vandaag een boete gehad. Rond het boerenprotest gingen een hoop boeren de snelweg op. Is verboden, maar de boeren tegenhouden was volgens de politie niet te doen. Het was zo massaal dat je niet op al die op- en afritten aanwezig kon zijn. En dan word je geconfronteerd met een situatie dat mensen in grote groepen op de snelweg zitten... Dan moet je afwegen wat ga je doen. Ga je daar handhaven met alle consequenties voor de veiligheid van het verkeer wat achterop kan rijden. Waar het kon werden snelwegen afgesloten om boeren tegen te houden. Gebeurde onder meer op de A6 en de A1. Veiligheidsminister Yazil Gus belt van alle trekkers op de snelweg. Ze zegt er alles aan te doen om zoveel mogelijk boeren hiervoor een boete te geven. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn er meer dan 9 miljoen Oekraïners gevlucht. Dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie. De meeste reisden naar Polen, een deel is doorgereisd naar de rest van Europa. Inmiddels gaan ook steeds meer Oekraïners terug naar hun land. Vooral naar het westen, waar het relatief rustig is. Denk je wel eens, wanneer je lekker aan het zwemmen bent... fuck it, ik plas wel gewoon stiekem in de zee. Dat kan je in Figo in Spanje wel vergeten. Daar geldt straks een plasverbod in zee en op het strand. En doe je het toch, dan kan je 750 euro boete krijgen. Hoe ze het zeeplassen precies gaan controleren, dat weet de gemeente trouwens nog niet. En de politie in Rotterdam heeft een exclusieve gadget te pakken. Een onderwaterdrone. We hebben hem eh, al meerdere keren ingezet voor eh, duiken eh, inzetten. Eh, voor mensen die te water zijn geraakt of verdronken zijn tijdens het zwemmen. De drone helpt de duikers een handje onder water, want in de bruine Nederlandse wateren hebben die lang niet altijd goed zicht. Nou, wat het, uh, deze onderwaterdrone eigenlijk eh, voor ons kan betekenen, is dat wij ook al met slecht zicht, in de nachttijden zeg maar, geen zicht hebben op de bodem als duiker, maar wel met de sonar. Dus we kunnen gewoon een heel goed scherp beeld krijgen van de bodem, de risico's die eraan vastzitten en eigenlijk veel sneller een object of een, een, een slachtoffer vinden dan een duiker zou kunnen. Het ding wordt ook wel de Ferrari onder de drones genoemd. Komt vooral door het prijskaartje. De drone kost 100.000 euro en er zijn er maar een paar van in de wereld. Het weer koelt langzaam af na een graad of 10. Blijft vannacht droog, net als morgen. Dan opnieuw veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it. Mm-hmm. you were the hard but this I never could have guessed hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief. for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like I'd get down on my knees for you.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 We can start a way to short and that's the truth, yeah Mix and with with If We go one way Can we just pretend It's already the weekend Give me that feeling Get up on of your weekend just a little warning We ain't stopping Can we just pretend It's already the weekend Give me that feeling Get up out of weekend So let's lose track of time Dancing like Friday night Pretend it's already the weekend If you're a freak like me Body sleep repeat, we are going ZFM.